Door de invoering gaan mensen waarschijnlijk minder autorijden. De staat loopt dan inkomsten missen. Minister Bos wil dat minister Eurlings dat compenseert door te bezuinigen op wegen. Eurlings voelt daar niets voor. Ook hogere tarieven per kilometer vindt de minister van Verkeer een slecht idee. Voorlopig staat dus nog niet vast wat automobilisten per gereden kilometer moeten gaan betalen. Naast de regeringspartijen steunt ook de VVD de crisis- en herstelwet. Die moet de bezwaarprocedures rond bouwprojecten flink verkorten. Door de miljarden die voor projecten zijn gereserveerd versneld uit te geven... hoopt het kabinet de economie uit het slop te halen. De oppositiepartijen, SP, GroenLinks en D66... vinden dat de crisis wordt misbruikt om omstreden bouwprojecten er snel door te drukken. In de Pakistanse stad Peshawar zijn bij een aanslag op het kantoor van de inlichtingendienst zeker zeven doden gevallen. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Sinds het Pakistanse leger vorige maand een offensief tegen de Taliban begon, wordt de regio rond Peshawar overspoeld door een golf van geweld. Daarbij zijn al honderden mensen omgekomen. De Amerikaanse justitie wil vier moskeeën en een wolkenkrabber onteigenen. De gebouwen staan onder meer in New York en Houston en zijn van een moslimorganisatie uit Iran. De organisatie zou miljoenen aan huuropbrengsten doorstuizen naar de Iraanse staatsbank. Het is in Amerika verboden om zaken te doen met de bank, omdat die het Iraanse atoomprogramma zou financieren. De Verenigde Staten zijn bang dat Teheran werkt aan een kernwapen. Er verdwijnt steeds minder Amazonewoud. Afgelopen jaren werd er nog wel 7000 vierkante kilometer gekapt, maar dat was minder dan in de afgelopen 20 jaar. De Braziliaanse regering zei dat er beter toezicht wordt gehouden. Maar volgens een internationale natuurorganisatie spelen ook de dalende voedselprijzen een rol. Daardoor is het minder lucratief om bos te kappen en er landbouwgronds van te maken. Het weer wisselen bewolkt af en toe regen, vooral in het zuiden vanmiddag wat zon.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort en goedemorgen jazzliefhebbers in ons hoge noorden die via internet naar een van de oudste jazzprogramma's in ons land beluisteren. Want CFM Jazz is al een heel lang programma. Het bestaat niet zo lang als de 78 toerenplaat, de allereerste grammofoonplaat geperst van Schellak. De platen, 25 of 30 centimeter in doorsnee, hadden hun beperkingen. Ze waren vaak niet tegen vallen bestand, maar erger was dat er maximaal zo'n 3 à 4 minuten muziek op kon. Dat is er dan ook de oorzaak van dat de oude opname uit korte nummers bestaat. Maar er stonden vaak heel mooie nummers op en dankzij moderne technieken zijn zij gelukkig bewaard gebleven en op cd bijeengebracht. En daar ga ik er vanmorgen een aantal van laten horen. Het wordt dus een programma met een aantal korte nummertjes. Zoals de Elgana-compositie Misty. Hier gespeeld door die mooie tenorsaxofonist Don Bias. <laughs> Dat was de in 1977 al overleden blinde tenorsaxofonist. Een, <clears throat> sorry, een veelzijdig eh, rietblazer Roland Kirk met de ballad Someone to Watch Over Me. De meeste muziek van de tragische jazzzangeres Billie Holiday, die we tegenwoordig nog draaien, stond oorspronkelijk natuurlijk ook op schelkplaten. Luister naar de vrouw met de altijd herkenbare stem in It Had to Be You. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they for nobody else gave me a thrill with all your thoughts.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 For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Wonderful you. It had I feel the autumn breeze. It steals across my pillow as soft as a willow, the wisp. And in its song there is sadness because there's no you. The lone autumn trees ah, are softly they're sighing for summer is dying they know that in my heart there's no gladness because there's no you the park that we walk in the garden we talk in, how lonesome they seem in the fall. The stormy clouds hover and falling leaves cover our favorite nook in the wall. In spring, we'll meet again we'll kiss and recapture the summertime's rapture we knew. And from that day, nevermore will I say there's no. En over herkenbare stemmen gesproken. Dit was natuurlijk Louis Armstrong. Ditmaal zonder trompet, maar alleen met zijn stembanden in There's No You. We gaan even naar de tijd dat de techniek langere opnamen mogelijk maakte. Het is 1953 en baritonsaxofonist Jerry Mulliken, leider van het pianoloze kwartet met trompetist Chad Baker, zit wegens drugsgebruik in de gevangenis. Het kwartet dat een contract had in de kleine jazzclub Hake in Los Angeles miste dus een speler. Maar de nachtclub-eigenaar wist een goede sidekick voor Chad Baker in de persoon van tenorsaxofonist Stan Getz. Ogenschijnlijk konden zij elkaar niet uitstaan en er was zo te zien ook geen klik tussen hen. Maar er werden mooie opnamen gemaakt. Zoals deze compositie van Mulligan, Soft Shoes. Mm-hmm. Thank you. Kennelijk boterde het zo af en toe toch tussen Chad Baker en Stan Getz. Want in 1954, een jaar later dus, speelde hij samen met pianist Fred Freeman, bassist Carson Smith en drummer Shelly Mann in de Tiffany Club in L.A., waar deze mooie uitvoering van Gun with the Wind tot stand kwam. Ik zie hem nog draaien op mijn wankele koffergrammofoon een van mijn eerste jazzplaten van Schellak. Al Garner, volgens mij op een dekkerplaat. Helemaal grijs gedraaid en hier en daar een forse tik. Duur net aan drie minuten. Dankzij de techniek gered van de ondergang en op cd terechtgekomen. Al Garner met een opname uit 1949, The Way You Look Tonight. Dat was alt-saxofonist Earl Bostic, een van de kampioenen op de breekbare zwarte schijven in de jaren 40 en 50. Van hem zijn bijna alleen maar korte opnamen te beluisteren vanwege de capaciteitsbeperking van de schelkplaat. Hij had een zeer specifiek schorre toon die hij bereikte met een speciaal riet in het mondstuk van zijn alt. Earl Bostic nam zeer veel populaire nummers op, zoals het net gedraaide Arrivederci Roma. De eerste geluidsopnamen werden gemaakt op door Thomas Edison in 1877 uitgevonden wasrollen. Die waren zeer kwetsbaar. En het was een grote stap vooruit toen in 1898 Emil Berliner patent aanvroeg voor een apparaat om geluid op platte platen vast te leggen. De grammofoonplaat was geboren. En zo kunnen we nog altijd de muziek horen van de ragtime pianist Scott Joplin Vooral bekend door het nummer The Entertainer uit 1902. Maar nou, ik heb hier al een opname uit 1899. Scott Joplin met de Maple Leaf Rack. zo'n kampioen van de zwarte schijven uit de jaren 20. De legendarische blanke cornetspeler Bix Beiderbecke, geboren in 1903 en door zijn onblusbare dorst al in 1930 overleden. Dankzij de techniek is deze Somebody Stole My Gal bewaard gebleven. Dankzij de schellakplaat weten we ook dat pianist Dave Brubeck niet alleen in de weer is geweest met een trio en een kwartet, maar ook met een octet. Dat speelde zich af aan het begin van zijn jazzloopbaan in 1946. En Brubeck was met dit uit acht man bestaande ensemble zijn tijd ver vooruit qua stijl, arrangementen en klankkleur. Het waren grotendeels nog muziekstudenten en onder hen waren al Paul Desmond op alt en Carl Chader, niet als vibrafonist maar als drummer. In 1991 werden de teruggevonden opnamen geremasterd en op een cd uitgebracht en ik vind het een collectors item. Van die cd vandaag het octet van Dave Brubeck met Love Walked In. Dat was ter afwisseling een recente opname uit 1990 van de Canadese pianiste René Rosnes van haar eigen compositie Malaga Moon. Ze deed inspiratie ervoor op tijdens een verblijf in het Spaanse Malaga toen die geel-witte schijf aan de avondhemel stond. Met mooie inbreng van sopraan-saxofonist Steve Wilson en tenorspeler Joe Henderson. Het eerste uur van deze CFM Jazz is bijna op tot aan nieuws en reclame. De Noord-Saxonist Ike Quebec, die vele jaren de directie van het Blue Note Jazz Label als adviseur heeft gediend. Hier te horen in een opname uit 1962 met Kenny Burrell gitaar, Wendell Marshall bas en Willy Bobo op drums in Going Home. Zover is het nog niet. Ik ben zo meteen weer terug.